Goedemorgen, ik ben Dioke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholieren hebben door corona flinke leerachterstanden. Online lessen en digitale toetsen. Door de lockdown werd school lange tijd vanuit huis gevolgd. En dat was niet goed voor de prestaties, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Bijna de helft van de middelbare scholieren loopt inmiddels achter. Omdat je zoveel thuis denkt, ja, waar doe ik het nou eigenlijk voor? En ja, die motivatie, die, ja, die zakt gewoon weg. Toen die hele lange lockdown, toen haalde ik heel veel onvoldoendes. Sindsdien uh, ben ik best heel slecht in Frans geworden en loop ik heel erg achter met Frans. Die leerachterstanden leiden ook tot sociale problemen. Jongeren voelen zich somber en verdrietig. Onderwijsminister Wiersma hoopt dat scholen hun leerlingen goed in de gaten houden. In Zeeland is iemand omgekomen bij een brand in een huis. vuur brak rond half één s'nachts uit in dat huis in de plaats Hoofdplaat. brandde onder de kap en de woning stond daarna vol rook politie is op zoek naar een getuige van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca afgelopen zomer. Ze willen hem zo graag hebben dat ze in opsporing verzocht herkenbare beelden van hem lieten zien. Een flinke inbreuk op iemands privacy. Dat OM eh, doet dat niet zomaar. Maar heeft daartoe eh, besloten omdat het een hele grote impact heeft deze zaak op de samenleving. Zodra we weten wie hij is halen we natuurlijk de beelden offline. De getuige heeft waarschijnlijk de mishandeling gefilmd. Hij is dus geen verdachte. En er is gisteren gevoetbald in de KNVB-beker. Het meeste spektakel was er bij RKC ADO. De Waalwijkers wonnen pas na verlenging. Op dit moment stand 2-2. Oh, daar wordt gescoord. Daar wordt gescoord door RKC. Het is Otgaard, opnieuw Otgaard, die zorgt voor de 3-2. Het werd uiteindelijk nog 4-2. Verder won Vitesse met 2-0 van de amateurs van DVS. En ook Go Ahead is door naar de kwartfinale. Het werd 0-1 tegen Heerenveen. Het weer in het midden en zuiden kan het mistig zijn, maar straks trekt die mist weg. Het wordt wel bewolkt, vanmiddag kan het een beetje regenen.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 I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In tientallen theaters door heel Nederland wordt een protestactie gehouden tegen het coronabeleid. De zalen worden ingericht als kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon. Een aantal burgemeesters heeft gezegd te zullen handhaven omdat de theaters niet open mogen. De politie heeft voor het eerst herkenbare beelden laten zien van een getuige... van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. Volgens de politie gaat het nadrukkelijk om een getuige en is de man dus geen verdachte. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld op het Australian Open. In vijf sets bleek de Spanjaard Pablo Carreno te sterk. Botik van de Zandschulp zit als enige Nederlander nog in het toernooi. Het weer mist, maar die lost snel op. Vanmiddag kan het licht regenen. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden. through the strange life, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights.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 106.9 ZFN you bet that ass too. Go from Malibu to Paribu, yeah, I can have a big machine bad you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to.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 So we in our this team just to run the show. Yeah. You never knew that we had such flows. Mystique making money, so we're making that dough. If you never know, better yet to know. So we in our this team just to run the show.